12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Stan is verder opgelopen. Volgens de organisatie zijn er zeker 9 medewerkers omgekomen... en raakten 37 mensen zwaar gewond, onder wie 19 medewerkers. De bombardementen zijn mogelijk bijkomende schade van een Amerikaanse aanval... zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger. Artsen zonder grenzen zegt dat het, dat het Amerikaanse en Afghaanse leger... op de hoogte waren van de exacte locatie van de kliniek. Het treinverkeer in de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië komt langzaam weer op gang na de bestorming van vannacht door migranten. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Het treinverkeer werd gisteravond laat stilgelegd nadat zo'n 200 migranten het spooramplacement bij het Noord-Franse Calais hadden bestormd. Ongeveer de helft slaagde erin in de tunnel te komen. De migranten zijn door de Franse politie aangehouden en afgevoerd. Het is slecht gesteld met de kennis van verkeersborden en voorrangsregels onder Nederlandse weggebruikers. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland, dat een online opfriscursus organiseerde. Ruim 40% van de vragen over verkeersborden en voorrang werd fout beantwoord. Vooral nieuwe verkeersregels zijn voor veel mensen lastig. De afgelopen 15 jaar is een groot deel van de verkeersregels gewijzigd. Zo krijgen bijvoorbeeld fietsers die van rechts komen sinds 2001 voorrang. In het Amsterdamse Stadsarchief is een bijzonder aandeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gevonden. Het waardepapier werd in 1606 gekocht door een kruidenier voor 600 gulden. Het is daarmee een van de oudste aandelen van de VOC. De uitgifte van waardepapieren werd door de VOC gebruikt om de bouw van nieuwe schepen te financieren. Dit aandeel is het op twee na oudste aandeel dat bekend is van de VOC.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 分说。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 www.zfmzandvoort.nl No sign of improving We're like a song if it ain't so true.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 cuckoo. softly now in the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 like a child for the passing cuckoo cuckoo cuckoo